Amber met het NOS-journaal. In het hele land had het verkeer vanochtend last van gladheid. Dat kwam door bevriezing van natte weggedeelten. In het noorden waren ook winterse buien. Her en der gebeurden ongelukken, zoals op de A2 bij knooppunt Oude bij Utrecht... de A27 bij Werkendam en op de N616 in Brabant bij Erp. Voor zover bekend was er alleen blikschade. Om de gladheid te bestrijden strooide Rijkswaterstaat 1,7 miljoen kilo zout. Ook komende nacht en morgenochtend kan het glad worden. Vrachtwagenchauffeurs moesten donderdag van hun baas ondanks de storm toch de weg op, zegt CNV-vakmensen. Tijdens de storm werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. Dat leidde tot veel kritiek op de chauffeurs en de transportsector. Vakbond CNV kreeg reacties van 120 chauffeurs. 70 hoorde niets van de baas toen code rood was afgegeven, zegt de bond. En de andere 30 moest de wagen aan de kant zetten. Volgens CNV-vakmensen krijgen transportbedrijven boetes als ze te laat zijn met hun goederen en zetten ze daarom de chauffeurs onder druk. De bond wil bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens. Bij een aanvaring in de Volvo Ocean Race is een dode gevallen. Gisteren botste de Deense zeilboot Vestas op een visserschip. Een van de vissers kwam om het leven. Negen anderen werden gered. Het ongeluk gebeurde niet ver van Hongkong. De oorzaak van de dodelijke aanvaring in de Volvo Ocean Race is nog onbekend. In Thailand is een leider van de internationale smokkel in neushoornhoorns en ivoor opgepakt. Volgens de Thaise politie is de man al ruim tien jaar een van de belangrijkste figuren in de verboden handel. Hij werd gisteren opgepakt voor de smokkel van de hoorns van 14 neushoorns uit Afrika. Die zouden een totale waarde van zo'n 1 miljoen euro hebben. Als hij wordt veroordeeld kan hij maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen en een boete van 1 miljoen euro. Het weer in het zuiden kans op winterse neerslag. Het wordt een graad of 4, maar tijdens de buien is het een stuk kouder.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 I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace, I need love, I need all the things that above and above.